Raymond Seré met het NMS journaal De activiteitsindustrie is in februari toegenomen na een lichte krimp in januari. Het blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers Navy. De inkoopmanagersindex van Navy kwam in februari uit op een stand van 50,3, de hoogste stand in zes maanden. Een uitslag lager dan 50 duidt op krimp in de sector, een score hoger dan 50 op groei. In februari werd iets meer geproduceerd en het aantal nieuwe orders nam toe. De exportorders stegen voor de tweede maand op rij en dat gebeurde in het hoogste tempo sinds mei vorig jaar. De slag om de Syrische stad Homs lijkt de eindfase te zijn ingegaan. Tanks en militairen van het Syrische leger zijn de wijk Baba Amro binnengetrokken. Die wijk ligt in het zuidwesten van de stad. Gebouw voor gebouw wordt uitgekampt op zoek naar opstandelingen van het vrije Syrische leger. Baba Amro geldt als het bolwerk van het verzet in Homs. De wijk ligt al meer dan drie weken onder vuur van het Syrische leger. Sigarettenfabrikanten hoeven op hun pakjes die in de Verenigde Staten worden verkocht niet met foto's te waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van roken. De schokkende afbeeldingen van rottende tanden en zwarte longen zijn in strijd met de grondwet van de Verenigde Staten, zo bepaalde een Amerikaanse rechter. Hij wees erop dat de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting in het geding is. De overheid mag een fabrikant een mening niet opleggen. In het middenwesten van de Verenigde Staten zijn zeker negen doden gevallen door tornado's. In Harrisburg in Illinois vielen zes doden. Door het natuurgeweld werden ruim 300 huizen vernield en verder gingen daar tientallen bedrijfspanden tegen de vlakte. Er werden windsnelheden gemeten van 270 km per uur.